Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Partijen gert aan leden Kuzu en Usturk. Die vroegen om steun om volgende week niet te stemmen tijdens het suikerfeest. Gisteren bleek al dat er niet genoeg steun was. Toen hebben de twee een filmpje op Facebook gezet... waarmee ze hun collega-Kamerleden volgens voorzitter Ariep... in een kwaad daglicht stelden. En vandaag hadden ze het weer over stemmen tijdens het suikerfeest. Ariep noemt de actie van Kuzu en Usturk een Kamerlid onwaardig. De Britse Labour-partij is het vertrouwen kwijt in leider Jeremy Corbyn. Bij een stemming zegt het driekwart van de leden het vertrouwen op. Hij kwam onder vuur te liggen na het brexit-referendum. Leden van Labour vonden Corbyn onzichtbaar tijdens de campagne om binnen de EU te blijven. Het is nu de vraag of Corbyn opstapt. De Nederlandse F-16's zijn klaar met hun missie tegen IS in Irak en Syrië. Volgens planning is het commando overgedragen aan de Belgen. De zes vliegtuigen komen donderdag terug. De F-16's begonnen hun acties in oktober 2014. Ze hebben sindsdien 2100 missies uitgevoerd. Zo werden opslagplaatsen en wapenfabrieken van IS vernield. De Rijksuniversiteit Groningen heeft ruim een miljoen euro schade geleden door fraude. Hoofdverdachte is de oud-manager technisch beheer. Hij zou opdrachten aan installatiebedrijven hebben gegeven in ruil voor geld. De man werkte 33 jaar voor de universiteit. Inmiddels is de samenwerking tussen de universiteit en een aantal bedrijven stopgezet en wordt er strenger toezicht gehouden. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vanavond toenemende bewolking en vannacht wat regen bij minima rond 13 graden. Morgen trekken de buien weg en wordt het droog. Met wat zon en een matige zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. De komende week blijft het licht wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is niet drukker dan anders op dinsdagmiddag. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum heeft het verkeer wel wat meer vertraging bij Sliedrecht. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. De vertraging is inmiddels opgelopen tot 20 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 6 kilometer. Ook op de 27 verderop tussen Noorderloos en Werkendam ook nog 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. De N44 dan van Den Haag naar Wassenaar bij Wassenaar 4 kilometer. Op de N201 van Uithoren naar Hilversum bij bij Loenen 4. Op de N203 Amsterdam-Alkmaar heeft het verkeer ook een kwartier vertraging voor de aansluiting met de A9.